Jelle Visser met het NOS-journaal. Boeren zijn van plan om maandag opnieuw te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoe en waar ze dat gaan doen is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel boeren er aan mee zullen doen. Volgens een voorman van Farmers Defence Force heeft de demonstratie in Stroe afgelopen woensdag niks uitgehaald. Hij waarschuwt dat vanaf morgenmiddag 12 uur alles gaat rollen wat kan rollen. De Farmers Defence Force zegt zich niet aan de acties te verbinden en ze niet te coördineren. Wel roept de voorman op burgers zoveel mogelijk te ontzien bij de protesten. In Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt tijdens een demonstratie voor de rechten van LHBTI'ers. De autoriteiten hadden het protest in het centrum van de stad verboden vanwege veiligheidsredenen. Maar ondanks het verbod verzamelden zich honderden mensen met regenboogvlaggen. Volgens de demonstranten is het klimaat voor LHBTI'ers in Turkije vijandiger geworden. Ook andere bijeenkomsten zijn door de Turkse autoriteiten verboden. In Beieren zijn sinds vanmiddag de leiders van de G7 bij elkaar voor een driedaagse top... die vooral in het teken staat van de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Biden sprak met lovende woorden over bondskanselier Scholz. Volgens Biden heeft het harde Duitse antwoord op de Russische inval ook de rest van Europa in beweging gebracht. Biden waarschuwde dat president Poetin zal blijven proberen de eenheid van het Westen te versplinteren. Duizenden mensen hebben vandaag in Den Haag gekeken naar het varend corso uit het Westland. Ruim 40 boten, versierd met bloemen, groenten en fruit, maakten een rondje over de Haagse grachten. Het is voor het eerst dat het corso met tuinbouwproducten ook Den Haag aandoet. En dan het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui en een klap onweer in het oosten van het land. In het westen blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. Morgenochtend in het noordoosten nog een bui. Daarna blijft het zo goed als overal droog. Het wordt morgen tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu tussen app en vloed. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The story's always in. If you read between this way much more than human made. Extraordinary machines. Oh, I never loved, I never loved, never loved someone.